Levi van Eck met het NOS-journaal. De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van oud-president Donald Trump in Florida. Justitie in de VS heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond. Ook Trump zelf zegt daar niets over. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt met een regeringsonderzoek... en noemt de inval onnodig en ongepast... De zaak heeft volgens het Amerikaanse persbureau AP mogelijk te maken met dozen vol regeringsdocumenten... die na Trumps vertrek uit het Witte Huis naar zijn villa in Florida werden overgebracht. Er komt een groot onderzoek naar een nieuw vaccin tegen de ziekte van Lyme. Wetenschappers zoeken nu naar duizenden proefpersonen in Europa en de VS. Ook in Nederland worden mensen gezocht die mee willen doen. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een schadelijke bacterie... Jaarlijks lopen zo'n 27.000 Nederlanders de ziekte op. John Travolta heeft op zijn Instagram een eerbetoon geplaatst... aan de overleden Olivia Newton-John, zijn tegenspeelster in de film Grease. Mijn liefste Olivia, jij maakt al onze levens beter... schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-John. Ook schrijft hij dat hij veel van haar houdt... en gelooft dat ze elkaar weer zullen zien... Newton John werd in 1978 wereldberoemd door haar hoofdrol in de musicalfilm Grease. De Australische actrice overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 73 jaar. Het kabinet wil dat de veiligheidsregio's nog eens duizenden extra noodopvangplekken regelen voor asielzoekers. Het gaat om ruim 5600 extra plaatsen. Dat is bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken die het kabinet eerder vroeg. De veiligheidsregio's willen juist zo snel mogelijk structurele oplossingen...